Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt wisselend gereageerd op de kabinetsvoorstellen... om de stijgende energieprijzen voor Nederlanders draaglijker te maken. Een aantal partijen vindt de plannen ondermaats, ontoereikend... of een druppel op de gloeiende plaat. Ze eisen een acute verlaging van de accijns op brandstoffen. Aan de andere kant is de grootste oppositiepartij GroenLinks-PVDA positief over de plannen. De partij noemt de voornemens van de regering best goed... al wil fractieleider Klaver dat er nog wel iets bij komt. Het lijkt erop dat er met behulp van GroenLinks-PVDA en mogelijk ook de SGP een meerderheid is voor het steunpakket. De ouders van het meisje uit Blerik, dat maandag thuis werd doodgestoken... waren in het verleden bekend bij hulpverleningsinstanties. Dat bevestigt Veilig Thuis na berichtgeving erover in de Telegraaf. Volgens buurtbewoners hadden de ouders geregeld hoogoplopende ruzie. De twee zitten vast voor verhoor. In de buurt van het huis in Blerik is een herdenkingsplek ingericht voor het meisje. Duitsland heeft plannen gepresenteerd om binnen 13 jaar het militair sterkste land van Europa te worden. Bondskanselier Merz maakte vorig jaar die ambitie al bekend. Om dat te bereiken moet het leger volgens defensieminister Pistorius groeien naar 460.000 mensen, van wie 200.000 reservisten. Pistorius wil ook de bureaucratische romslomp binnen de strijdkrachten verminderen. Volgens de minister kan AI daar ook bij gaan helpen. Duitsland zegt dat Rusland nog altijd de grootste bedreiging vormt. Oekraïne krijgt de beloofde lening van 90 miljard euro van de Europese Unie. Hongarije heeft zijn verzet tegen de lening opgegeven... nu Oekraïne de Druzhba-pijpleiding weer heeft hersteld. Via die pijpleiding krijgt Hongarije Russische olie. Oekraïne heeft de lening onder meer nodig om de oorlog tegen Rusland te kunnen blijven bekostigen. Het weer dan nog. De zon schijnt volop en het is 14 tot 18 graden. Vanavond alleen in het noorden wat wolken. Morgen opnieuw zonnig en dan nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in onze regio. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker. Nasleep van een ongeluk nu op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof 20 minuten vertraging. Vanaf Badhoevedorp rijdt het langzaam. Verder nog 20 eh, minuten vertraging op de N246 eh, beverwijk Westgelfdijk voor de aansluiting met de N514.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 No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. Another good times on which we do depend. again. Yeah, yeah. Whoa, the sunshine. still be geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 over de kabinetsplannen tegen de stijgende energieprijzen. Zo wil het kabinet een kortingskaart voor het OV invoeren. Andere partijen vinden de plannen ondermaats... en willen een accijnsverlaging op brandstof. De Duitse regering heeft uitgelegd hoe het land binnen 13 jaar... het militair sterkste land van Europa moet worden. Het leger moet groeien naar 460.000 mensen... en de helft daarvan is dan reservist. Ook wil de regering de bureaucratie binnen het leger verminderen. Opnieuw zijn drie mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld van vorig jaar. Drie mannen hebben cel- en taakstraffen gekregen. In september liep een anti-immigratieprotest uit de hand. Daarbij werden ook vernielingen aangericht aan het partijkantoor van D66. Het weer, het is zonnig bij 14 tot 18 graden. Morgen ook veel zon en dan iets warmer.